Tot ziens en bedankt, dag Magaldi. Deze klus is geklaard, je bent niets meer waard, pak maar in. Teken het gastenboek op weg naar huis. Wij bellen misschien als ze jou nog wil zien. Blijf niet wachten, het heeft weinig zin. opportunisme. Dat was altijd al het geval en dat zal altijd zo blijven. Ja, elke relatie bestaat bij de gratie van manipulatie der partner. Een partner moet helpen en sturen en steunen. Kom niet met verwijten, ook jij bent zoals zij. Tot ziens en bedankt meneer Naamloos. Want u staat in ieder blad haar foto en dat is PR. Excuus voor de haast, maar je tas is gepakt. En als zij nog iets mist, wij bellen beslist. Maar bel ons niet, mevrouw is een ster. zoals zij. Tot ziens en bedankt nummer zoveel. Want jij bood haar een baan bij de radio aan, wat een hulp. Als zij op de zender is, denk ik aan jou. Maar geen overleg, je staat nu in de weg. Dus broek aan en denk op je gulp. Wat een verdriet, ons geluk, bent beroemd, maar die roem is beperkt. Zolang je alleen bij de radio werkt. Je hebt het pas echt tot de toplaag gebracht. Wanneer je een man in je macht hebt met maat.